Kees Groot met het NOS-journaal. In wil na het mislukken van het gesprek tussen D66 en de ChristenUnie eerst nadenken. Er is volgens haar onvoldoende politieke wil gebleken bij de partijen om met elkaar in gesprek te gaan. Ik kan geen ijzer met handen breken, zei ze in een toelichting. De fractievoorzitters moeten volgens haar zelf beslissen of ze met elkaar gaan praten. Schippers benadrukte dat ze nog geen conclusies heeft getrokken. Ze ging niet in op de vraag of er nu een minderheidskabinet moet komen. Voor het stadhuis van Manchester hebben duizenden mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van de aanslag van gisteravond. Burgemeester Andy Burnham sprak zijn medeleven uit en vroeg een applaus voor de hulpverleners. Ook een dominee en de politiechef van Manchester voerden het woord. Er werd een minuut stilte gehouden en een kaars ontstoken voor de slachtoffers. De zelfmoordaanslag is gepleegd door de 22-jarige Salman Abedi. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Bij een brand in een varkenstal in Milhezen in Brabant zijn 200 biggen en 20 zeugen omgekomen. Ruim 600 varkens konden op tijd naar buiten gebracht worden. De eigenaar van de stallen zag vanmiddag het golfplaten dak in brand staan. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen, maar volgens de brandweer is er geen gevaar voor omwonenden. Maarten van der Weijden is er niet in geslaagd het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbeteren. Hij kwam na een etmaal tot 99,5 kilometer, terwijl hij 102 kilometer had moeten halen. Van der Weijden, de Olympisch kampioen in open water van 2008, haalde met zijn poging ruim 8500 euro op voor kankeronderzoek. Hij genas zelf in het verleden van leukemie. Het weer, vanavond neemt de wind af. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon. Al zijn er in het noorden ook wolken. In Limburg kan het 25 graden worden. Vrijdag en in het weekend nog warmer. Mogelijk zelfs tropisch met maxima rond 30 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel vertraging op de A27 door werkzaamheden. Van Utrecht naar Breda tussen knop het Gorkum en Nieuwendijk 4 kilometer en een kwartier vertraging.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 Other arms reach out to me And other eyes smile tenderly But there's still that peaceful dream that see The road leads back to you, Cherie Georgia, Georgia No peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Welkom terug bij ZFM op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Welkom terug met Wazo. Dat was een groep, een zigeunerorkest. Eh, heel populair en heel bekend in de jaren, eh, nou, wat zal het zijn, de jaren tachtig. Ehm, ik heb deze groep gedraaid met een stuk Georgia On My Mind omdat ik eh, een link wil leggen met het feit dat eh, nu zo'n beetje de festivals beginnen eh, los te komen. De muziekfestivals, eh, waar ook veel jazz tussen zit. We hadden in het verleden, ja altijd maar we hadden, en dat is niet meer... maar dat gaan we toch wel koesteren. We hadden ehm, heel veel jazzfestivals in de jaren 70, 80 en 90. En toen begon het wat af te nemen. Niet alleen vanwege de smaak van het publiek... maar ook vanwege de absurde eh, hoge kosten... die gemaakt moeten worden vanwege allerlei veiligheidseisen. En het wordt steeds lastiger om festivals te organiseren. Ik heb eh, wat voorbeelden van groepen uit het verleden... die op allerlei festivals optraden. We hebben net gehoord de groep Wazo. En ik ga nu ehm, laten horen ehm, de groep van Frits Landesbergen opname uit 89 op het Heineken Jazz Festival in Rotterdam. Three Vips Blues, Frits Landesbergen. Ja, maar dat is natuurlijk niet waar. Want eh, dat is een heel ander nummer. Ik had beloofd, Frisse Landersbergen, daar komt hij. Frits Landersbergen, The Three Vips Blues. De meeste van de, eh, eh, van de festivals zijn er nog wel... maar hebben inmiddels een, eh, een andere naam gekregen. En of ze zijn ter ziele gegaan... vanwege het feit dat de, de smaak van het publiek verandert... en vanwege de kosten. Ik ga nu een stukje laten horen van Greetje Kouwveld... die dit jaar 60 60 jaar op het podium staat. 60 jaar. Begonnen in 57 als eh, vaste zangeres van eh, de Skymasters. Uh, eh, ze gaat Nederland vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival. Met het lied Wat een dag. En daarna gaat ze heel veel optreden in Duitsland. Met Koet Edelhagen en Paul Koen. En eind jaren 60 naar Amerika. Met Ray Brown, Herb Ellis... Eh, twintig keer op het Noordzee Jazz Festival gespeeld. En ehm, veel met het Orkest gedaan. En vanaf 80 met een trio waar, eh, zonder slagwerken, gitaar, bas en saxofoon. Aanvankelijk met eh, Ruud Brink en Peter Niewerf. Beiden zijn overleden. En nu speelt ze met ehm, Jan Voogd op de bas. Maarten van der Grinten op de gitaar en Jan Menu op de sax. Ik ga een stukje laten horen, opgenomen op eh, het festival Jazz in the Woods in 1987. Greetje Kouwveld, Warm. Turn on the AC and the DC. This night could use a little brightening. Light up your little old bug of lightning. When you gotta glow, you gotta glow. Glow, little glow and blow. Glow, little glow and blow and glimmer. Swim through the sea of night, little swimmer. Though primeval. See how the shadows deep and darken. You and your chick should get to sparkle. op de festivals, op de festivals hadden we natuurlijk eh, ook eh, jongens die nog steeds furoren maken. En dat was uh, eh, det, destijds Bernard Berghout, de, de Nederlandse Benny Goodman. Hij speelt nog steeds met verven. heeft een prachtige big band, speelt veel in de wereld van de Lindy Hop dansmuziek. En eh, doet het nog als immer. Ik ga nu iets laten horen van de, de swingmates van Bernard Berghout. Opgenomen in 89 tijdens de Jazz Driedaagse in Amersfoort. Die er overigens nu weer zit aan te komen. Maar dit terzijde. Het leidt eh, eh, de Bernard Berghouts Swingmates I Got Rhythm. Ik ga tot slot eh, en, nog iets laten horen. Tot slot van het blokje festivals. Een opname van het LSJG. Het Leids Studenten Jazzgezelschap. Waar Bernard Berghout overigens ook deel van uitmaakte. Dat was een fantastisch orkest. Dat overal en nergens speelde, overkwam opduiken... kwalitatief goede muzikanten uh, herbergde. En eh, een van de bezielende leden was uh, eh, Adriane die later is bekend geworden ook als schrijver... die prachtig kon schrijven en verhalen kon vertellen. Met name ook over de muziek. We gaan nu luisteren naar Leids Studenten Jazzgezelschap een opname uit de Leidse Jazzweek... die er overigens ook nog steeds is, 89. De Spanish Shawl. groot applaus voor het Leids Studenten Jazzgezelschap. Ik ga nu eh, voldoen aan een verzoek. Er is eh, altijd wel iemand die bij de voorbereiding van dit programma eh, vraagt... of er ook een verzoeknummer gespeeld kan worden. Nou, en dat doen ik met plezier. En de enige opdracht was, als het maar iets is, van Nina Simone. En ik denk, nou, dat gaat lukken. Ik ga er ook een toepasselijke titel bij zoeken. En ik heb hem gevonden. Since I Fell For You. you made me leave my happy home. You took my love. since I feel even iets te vertellen over wat er vandaag op interessant muzikaal gebied te doen is in de regio. Eh, dat zijn vanmiddag eigenlijk eh, twee dingen. Dat is eh, hier in Zandvoort gepresenteerd door de Stichting Classic Concerts... in de hervormde kerk aan het Kerkplein. De Whale City Sound. 60 mannen variërend in de leeftijd van 16 tot 65 plus, zingen speciale arrangementen. Het repertoire loopt uiteen van klassieke barbershop songs tot ballads en uptempo songs en evergreens van onder andere The Beatles. Om 15 uur in de protestantse kerk aan de Poststraat 1 te Zandvoort. En dan, eh, als we gaan fietsen vanmiddag... en we willen ergens in de regio... dan adviseer ik om naar uh, eh, Sparenwoude Dorp te gaan. Stompentoren uh, eh, aan de Kerkweg. Om twee uur is daar Eileen Jazz. Soft Swing Jazz Combo met zangeres Karin de Haan. Pianist Paul Moren. Gitarist Johan de Koning. Contrabas Kees van den Oort. En percussionist Gert van den Broek. Op het programma werken van Cole Porter, Victor Young, Carlos Gobim chansons en bossanova's. Ja, en eh, als we dat niet doen, dan gaan we gewoon maar eh, plaatjes draaien... en dan gaan we luisteren naar eh, ehm, wat er allemaal is. Ik heb iets op de draaitafel liggen van ehm, de Bosquito's. En de Boskito's, de Busquitos is een groep uit de regio. eigenlijk, die doen een groep die ook straattheater eh, eh, straat door Ton Arissen. Destijds nog in Café Oomsteen en later ook op het strand. En terecht, want het is een hartstikke leuke groep... die eh, met een knipoog naar de, de, het American Songbook... de boel stevast op zijn kop zet. Ik ga eens laten horen een, van deze groep, de Bosquito's. En dat is, het eerste stuk is een stuk uit Jungle Book. I Wanna Be Like You. Ik ben de koning der swingers. top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cup, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of monkeying round. Oh, whoopie doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You see, it's true that an ape like me give me the secret mangle. Come on, clue me what to do. Give me the power of men's red flowers so I can be like you. Ooh, whoopie doo. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You see, it's true. Someone like zo'n eh, plotseling eind. De Busquito's met eh, I Wanna Be Like You. Ik laat nog één stukje horen en dat is een compositie van Sonny Rollins. En de titel is Everywhere Calypso. vergeten de Busquitos Everywhere Calypso. Daar gaan we nu over naar G.G. Johnson op de trombone. En die heeft eh, een begeleiding waar je van kan smullen. Oscar Peterson op de piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown bas en Connie Kay drums. Yesterdays. trombonist J.J. Johnson, opname 1957. We gaan nu naar ehm, een Nederlandse boogie-woogie-man, Dirk-Jan Vennek, En die speelt hier met Peter Kalesvaart op de drums... Jacco de Jong gitaar en Martin Zandscholte basgitaar. En we gaan luisteren naar een uh, prachtig stuk. I Can Move You, Baby. machine, see how it's done. I can move you, baby, and you don't see how it's done. You'll be knocking on my door can move you when you're sleeping. Walk right into your dream. And when you wake up, darling, you won't remember what you see. I can move you, baby. And you don't see how it's done. You'll be knocking on my door. Ain't nobody gonna help you now. Some people say it's voodoo, but they never understand. It all goes very natural, woman. All you need is my mojo hand. I can move you, baby, and you don't see how it's done. knocking on my door. Ain't nobody's gonna help you now. When the music's over and I turn out the lights, you know the blues goes home with you, baby. Soothe you through the night. Jan Vennik. Ja, I Can Move You Baby. The Blues. Ehm, ja, het, is alweer, eh, het zit er alweer zo goed als op. Deze uitzending van uh, Die we begonnen met een eh, herdenking, een in memoriam... ten aanzien van Johan Mulder. Die twee weken geleden is overleden. We gaan als laatste een stukje draaien Elvis Gerald. Any Old Blues. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Dan is er weer een collega die allemaal mooie muziek gaat draaien. Dag. Thank you so much. Someone asked us to do a blues. Tommy, can we do something a little different tonight? Let's just go into one of them Joe Williams tempos.